voor een één-op-één debat, omdat die twee partijen... op basis van de peilingen waarschijnlijk de grootste worden. Op 5 april wordt in Brussel een topconferentie gehouden over Syrië. EU-buitenlandchef Mogherini zei bij de aankondiging dat de top moet gaan over manieren om Syrië en zijn buurlanden in de toekomst te steunen. Het wordt een vervolg van de donorconferentie in Londen van februari vorig jaar. Toen werd geld beloofd om scholen, onderdak en banen te creëren voor vluchtelingen. François Fillon blijft de Franse presidentskandidaat voor de rechtse partij Les Républicains partijbestuur heeft na crisisberaad unaniem besloten met hem door te gaan. De partij roept Fillon op het conservatieve kamp nu te verenigen. Fillon ligt onder vuur omdat hij zijn vrouw jarenlang met belastinggeld zou hebben laten betalen voor werkzaamheden die ze mogelijk niet heeft verricht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg laat drie sterfgevallen onderzoeken in een instelling in Veendam. Die is onderdeel van zorggroep Meander. Nabestaanden spreken van tekortschietende zorg. De instelling in Veendam kwam in december in het nieuws nadat een bewoner een medebewoner dodelijk had mishandeld. Op een gala in Hilversum zijn voor de vierde keer de Buma Awards uitgereikt. DJ Afrojack kreeg samen met componist Giorgio Tuinfort een award voor het nummer This One's For You. Dat liedje was in het buitenland de populairste Nederlandse productie. Ook de Amerikaanse zanger Matt Simons kreeg een award. Hij was in Nederland de populairste muzikant. Componist en tekstschrijver Hans van Hemert en oud-dj Frits Spits kregen prijzen voor hun hele carrière. Het weer, het is overwegend droog en de gaat op 6. In de nacht daalt de temperatuur tot rond de 3 graden. Morgen veel bewolking met een kleine kans op een bui...